ik Sampersen met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het oosten van India is opgelopen naar zeker 120, melden de autoriteiten. Zo'n 850 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn honderden ambulances en ook bussen ingezet om de gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Een passagierstrein ontspoorde en daarna botste een andere passagierstrein bovenop de ontspoorde wagons. Mogelijk was ook een derde trein, een goederentrein, bij het ongeluk in India betrokken. Bij het geldwisselkantoor in Amsterdam-Zuidoost, waar al drie keer een explosie was, is een bewakingscamera neergezet. Dat is gebeurd door de woningcorporatie op aandringen van bewoners in de appartementen boven de zaak. Die voelden zich onveilig door de ontploffingen bij het geldwisselkantoor van Surichange. Change. De laatste explosie was in de nacht van woensdag op donderdag. Het pand en de andere vestigingen in Amsterdam van Change waren toen al gesloten door de burgemeester. Op de boot die afgelopen weekend zonk op Lago Maggiore in Italië... zaten vooral geheim agenten. Dat melden Italiaanse en Britse media. Vier van de 23 opvarenden kwamen bij het ongeluk om het leven. Vorige week werd gemeld dat een boot met toeristen aan boord was gezonken door een wervelwind. Nu blijkt dus dat het om geheim agenten gaat en daardoor worden vraagtekens gezet bij de oorzaak van het ongeluk. De Italiaanse politie reageert terughoudend en zegt geen groot mysterie te zien. De Spaanse voetballer Sergio Ramos vertrekt bij Paris Saint-Germain... heeft hij laten weten via sociale media. Hij zegt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. De 37-jarige verdediger speelde twee jaar lang bij de Franse landskampioen. Daarvoor speelde hij 16 jaar bij Real Madrid.